Volgens makelaarsland gaat het om 11.500 woningen, 50% meer dan in augustus vorig jaar. De makelaars geven toe dat augustus 2012 een erg slechte maand was, maar het is volgens Makelaarsland toch een teken dat de woningmarkt in de lift zit. Ook de makelaarsvereniging NVM zegt dat er weer meer leven in de brouwerij is en dat positivisme toeneemt. In Groot-Brittannië gaan stemmen op om deelname aan militaire actie in Syrië een tweede keer te behandelen in het parlement. Vooraanstaande politici onder wie de Londense burgemeester Johnson vinden dat de situatie nu anders is dan vorige week. Zo zeggen de Amerikanen dat ze bewijs hebben voor het gebruik van saringas in Damascus. Ook wijzen de Britse politici erop dat veel parlementariërs vorige week op vakantie waren. Premier Cameron leed toen een gevoelige nederlaag in het parlement. De meerderheid was tegen deelname aan militaire actie. De regering heeft te laten weten dat ze geen aanleiding ziet voor een tweede stemronde. De komende jaren komt er meer ruimte voor jonge docenten in het onderwijs. Volgend jaar kunnen 3000 jonge leraren een baan krijgen of houden. Dat staat in het Nationaal Onderwijsakkoord dat vanmorgen is getekend. Werkgevers, werknemers, minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker hebben hun handtekening gezet. Met het akkoord is een investering gemoeid van 689 miljoen euro. Oud-PVV-kamerlid Hero Brinkman werkt weer voor de Amsterdamse politie. Dat meldt het korps via de website politie.nl. Brinkman was agent in Amsterdam van 1985 tot 1999. Daarna werd hij buurtregisseur en later inspecteur bij de politie. Hij kwam in 2006 voor de PVV in de Tweede Kamer. Begin 2012 stapte hij uit de fractie omdat hij niet eens was met het beleid van Geert Wilders. Daarna raakte zijn politieke carrière in het slop. Het weer in het noorden bewolking, met eerst misschien nog wat regen. In het zuiden van tijd tot tijd zon, later vandaag ook zon in het midden van het land. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de Randstad vertraging op eh, de A1 Amsterdam-Amersfoort. Tussen knopend en Muiden staat 3 kilometer door een ongeluk eerder vanmiddag. Twee rijstroken zijn er nog dicht. Alle voertuigen zijn inmiddels opgeruimd, maar er ligt nog een oliespoor wat moet worden opgeruimd. Dus het gaat nog wel even duren voordat de weg daar weer vrij is. Door die file staat er ook file op eh, de A9 richting Diemen. 2 kilometer voor het knooppunt Diemen. Verkeer vanuit Amsterdam naar Amersfoort rijdt het beste om via Utrecht.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 Filled with all the strength I find, there's nothing I can't do. Is that what demons do? They rule the world to me, destroy everything. They bring down angels like you. Now I'm rising from the ground, rising up to you.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 Laat me verschepen achter. Ik ga er stiekem tussenuit. Een vlucht weg naar een vuur. Ik neem Spanje als besluit. Laat me verschepen achter. Ik ga er stiekem tussenuit. Een vlucht weg naar stilstaan. Geef me de tijd om mezelf in te vinden.